Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam, Den Haag en Utrecht zegt dat Koningsdag relatief rustig is verlopen. In Rotterdam en Den Haag waren wel wat opstootjes... maar over het algemeen was de sfeer goed en beheersbaar. In Amsterdam moest aan het einde van de avond de ME in actie komen op de Albert Kuipstraat. Volgens omstanders gebeurde dat nadat een paar honderd mensen om een auto van de handhaving stonden... meldt stadstender AT5. De auto zou flink zijn beschadigd. Het vuur in de Iraanse havenstad Bandar Abbas brandt nog altijd. Zeker 14 mensen kwamen om, ruim 700 mensen raakten gewond, melden Iraanse staatsmedia. Brandweerkorpsen uit heel Iran worden ingezet om de branden te blussen. Volgens persbureau AP zijn er mogelijk containers met chemische stoffen ontploft... die worden gebruikt voor de productie van raketbrandstof. Aan het begin van de avond werden nieuwe explosies gehoord in de haven.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 Vanuit Oekraïne zou de bom zijn geactiveerd toen de generaal naar buiten liep. In Groot-Brittannië is voetbalclub Wrexham voor het derde seizoen op rij gepromoveerd. De club uit Wales, die bekend is geworden door de Disney-documentaire Welcome to Wrexham... komt volgend seizoen uit in de Engelse Eerste Divisie. Wrexham is een van de oudste profclubs ter wereld. Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney... die besloten de club in coronatijd te kopen. Sinds ze veel geld in het laadje brachten gaat het sportief goed met Wrexham. Het weer nog, het is eh, helder en het is nog relatief warm.